Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven steunen. Eindhoven koopt de grond onder het PSV-stadion en het elders gelegen oefencomplex voor 48 miljoen euro. En de club gaat de gemeente dan jaarlijks 2,4 miljoen euro betalen voor het gebruik van de grond. De zaak is gisteren vertrouwelijk behandeld in de Eindhovense gemeenteraad. Maar het SP-gemeenteraadslid van Kaathoven heeft de details in openbaarheid gebracht. Er komt een landelijk bevolkingsonderzoek naar darmkanker voor iedereen tussen de 55 en 75 jaar. Minister Schippers wil daarmee het aantal mensen dat overlijdt aan de ziekte halveren. Door vroege opsporing is de ziekte vaak beter te behandelen. Het bevolkingsonderzoek naar darmkanker wordt vanaf 2013 stapsgewijs ingevoerd. Het is de bedoeling dat uiteindelijk iedereen uit de doelgroep om het jaar een oproep krijgt om ontlasting in te leveren. Dat wordt dan gecontroleerd op tekenen van kanker. De aswolk uit IJsland levert boven Nederland geen problemen op. Het vliegverkeer van en naar Schiphol kan volgens een woordvoerder van de luchtverkeersleiding gewoon doorgaan en dat is zeer waarschijnlijk de hele dag. De Duitse luchtverkeersleiding heeft gezegd dat er niet mag worden gevlogen op Bremen en Hamburg. De KLM heeft tot nu toe elf vluchten naar Noord-Duitsland geannuleerd. Het Royal Beach Concert in Scheveningen gaat volgende week zaterdag niet door. Onder meer omdat het concert moeilijk bereikbaar is door werkzaamheden aan de A12. Het concert wordt verplaatst naar 27 augustus en wordt waarschijnlijk gehouden op het Malieveld in Den Haag. Onder andere Elton John, Golden Earring en Brian Adams zouden op het strandconcert optreden. De organisatie bekijkt nu of de artiesten ook op de nieuwe datum op het podium kunnen staan. Voor het Royal Beach Concert in Scheveningen waren al 15.000 kaarten verkocht. Het weer, vanmiddag veel zon met lokaal een paar stapelwolken. Het wordt 18 graden langs de kust tot 22 in het binnenland. Morgen bewolkt en geregeld buien. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het. En... Dit is John Souhoka van de ANWB. In de Randstad staan nog files op de A4 richting Den Haag tussen knooppunt Burgerveen en Zoeterwouderijndijk rijndijk 8 kilometer. A13 richting Rotterdam tussen Delft-Zuid en knooppunt Kleinpolderplein 3. A20 richting Gouda tussen Schiedam-Noord en Rotterdam Centrum 6 kilometer. En op de andere rijbaan 3 kilometer tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam Centrum. Op de A28 in de richting Utrecht bij Amersfoort 2 kilometer. Er staat een vrachtwagen stil en die blokkeert daar de rechte rijstrook.